Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een oplichter die een gezin dakloos maakte... is door de rechtbank in Rotterdam veroordeeld tot 3,5 jaar cel. Hij moet zijn slachtoffers ook 75.000 euro schadevergoeding betalen. Hij beloofde het gezin een nieuw huis... en liet zijn slachtoffers allerlei kosten betalen. De moeder zegde haar oude huis en haar baan op... waardoor het gezin dakloos werd en geen inkomsten had... Via het gezin verkocht de oplichter ook valse vliegtickets... waar gedupeerden pas op Schiphol achterkwamen. Het Syrische leger heeft zich grotendeels teruggetrokken... uit de Zuid-Syrische provincie Sueda. Die terugtrekking volgt op vier dagen van gevechten... tussen het leger en de Druzen. Dat is een religieuze minderheid die gesteund wordt door Israël. Dat land mengde zich daarom gisteren ook in de strijd... met aanvallen op het Syrische leger in Sueda en in hoofdstad Damascus. De terugtrekking van het Syrische leger volgt op het bereiken van een wapenstilstand. Volgens de Syrische president zijn er afspraken met de Druzen gemaakt over het handhaven van de orde. De Vlaamse regering gaat in beroep tegen het vonnis over doorvoer van militaire goederen naar Israël. Die goederen moeten worden tegengehouden, heeft een rechter bepaald. Volgens vier mensenrechtenorganisaties schendt Vlaanderen het internationaal humanitair recht en de eigen regels. De rechter was het daarmee eens. De Vlaamse regering vindt dat ze wel aan de regels voldoen. Bruce Chepngetich, de wereldrecordhoudster op de marathon... is voorlopig geschorst na een positieve dopingtest. De hardloopster uit Kenia testte in maart positief op een verboden middel... dat de bloeddruk verlaagt en de pompkracht van het hart verbetert. Vorig jaar liep Chepngetich als eerste vrouw een marathon onder de 2 uur en 10 minuten. Het weer. Vanavond is het helder. Vannacht koelt het flink af en er kan wat mist ontstaan. Morgen droog en veel zon. Het wordt dan 24 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Bianca Damink van de ANWB. De files worden korter. Op de A10 Zuid heb je nu nog 10 minuten oponthoud tot aan de Ring Oost. En op de A4 van Amsterdam naar Den Haag sta je nog 10 minuten in de file...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 You trigger what I am lost, and that's okay as long as I'm allowed to feel my pain. The burdens of the past make me question my future. How much longer till I crash? his heart breaks into you. All the burdens of the past make me question my future. I wanna change but can stand the rain. I wanna dive in. me down as I take off. With all these feelings involved, it's hard to separate the right from wrong. It ain't easy switching it up like that out of the blue into the red zone. I know I can be sorry. This is who I am and always will be. The burdens of the past make me question my future. How much longer till I crash until this heart breaks into you? van deze Alternative FM het tweede uur. Kijk, dit vind ik ook heel erg leuk. Dit, dit is het doorlaatbewijs wat wij hier in deze gemeente krijgen. Eh, maar we hebben iemand doorgelaten. Want eh, ja, hij zit nu ergens op een <laughs> een of andere luie stoel. Terwijl ik eerst even nog netjes even afkondig dat dit uh, Singa is met Feelings. Komt van het album Antidote. Ehm, ja, doorlaatbewijs. Ik eh, vond hem eigenlijk best wel toepasselijk. En daarachter staat ook een van de titels van de nummers die hij gaat spelen vanavond is Luc Nijman. Welkom weer, want eh, je hebt het jezelf wel gemakkelijk eh, gemaakt. Eh. Ja, ja we, we, we, wij voelen ons zo thuis dat we, hebben gewoon die, de sofas ingenomen. En, ja, ja, een beetje, een beetje luie stoel. ja, dus, de luie stoel zitten. Als het maar niet ten koste gaat van het optreden, want oh, aan luie artiesten daar hebben we niet, zoveel Je krijgt een hele intieme, <laughs> intieme speeltocht vanavond. Ja. Eh, het is ook een mooi bruggetje, want eh, de dame die we net eh, hebben laten horen, Singa, die kwam hier ook binnen met haar gitarist. Die zei, huppatee, die bank en jullie pakken gelijk die stoelen. Dus dat is eigenlijk precies ongeveer een jaar later hetzelfde verhaal eigenlijk weer. Dus wat dat er gaat. Maar je bent niet alleen. Hm. want eigenlijk is het ook een muzikante, songwriter. Uh, dat is Anne-Marie. Hallo. Hallo. Hallo. ja. ja, en eh, dat niet alleen. Je gaat ook eh, nog een nummer spelen. Zingen. Zingen. De nieuwste single eigenlijk. De nieuwe single. Ja, ja die heeft een beetje een onuitsprekelijke titel. Ik zal even <laughs> proberen of ik hem eh, goed kan spellen. Mee, dat is goed. <laughs> Maar wat er tussen haakjes staat, dat oh, is een beetje... Eban Ola Vogela. Vogela, ja. Ja, die vogel. <laughs> Die vogel zeker, ja. ja. Ehm, voordat we daar ook nog even gaan over <laughs> hebben... Eh, ga ik u eerst even weer terug naar je buurman. Want eh, daar draait het natuurlijk het, uh, het merendeel om. want het heeft natuurlijk te maken met het album... wat je eerder dit jaar ja. hebt uitgebracht. En dat is op het label dames en heren. Chocolate Box Records. En inderdaad, dus ook nog eventjes een, eh, een, beetje reclame maken voor het eh, label. Waar yeah. Eh, you Will Survive heet het album. Ja. Ehm, even over dat album, You Will Survive. Hoe ben je op die titel gekomen? Ehm, door een, een, een, een, vriend van mij die uit elkaar ging met zijn vrouw na 40 jaar. En ehm, ik, heb, de liedje kwam naar boven eh, eh, en, en dus de albumtitel van eh, eigenlijk naar zijn vrouw toe van You Will Survive, You Will Survive This. Je, ah, komt er doorheen. En, ehm, en dus daar, en dus de, de liedje, de, de, ja, de woorden van de, van de nummer gaat daar ook over. Ja. Maar dan, ik dacht, dat was een, een mooie titel voor een hele album. En natuurlijk, is, eh, you know, I Will Survive is heel bekend, Gloria Gaynor. Mhm. Maar eh, You Will Survive is eh, hopelijk ook een thema voor, voor de masses en voor veel mensen die ook moeilijk hebben. wanneer ze dan in, in een moeilijke situatie te komen. Dus het is eigenlijk een soort een van een morele support voor die mensen. Eh, ja, daar is het eigenlijk eh, voor bedoeld. Ja, ehm, want ja, hoe werkt het in het brein van Luc Nijman... als hij dan op een gegeven moment weer eh, met iets komt? Want je hebt, daarvoor had je nog een EP uitgebracht. ja, ik heb e Spring EP. Die, eigenlijk vorig jaar had ik die vorige album, hebben Solo uitgebracht. Ja. En ehm, dan denk ik, eigenlijk vorig jaar met Chocolate Box, dat was uh, eh, muziek van mij, muziek van Annemarie die uitkwam, uh, eh, muziek van Klaske, muziek van Johan. de Conductors Band, de jazzband. En, eh, en ik terugkijkend, ik dacht van, jezus, we hebben eigenlijk echt wel twaalf um, releases in een jaar. En voor een soort eenmaanszaak, als het ware, een kleine soort like, alt-label, ja. alt-FM. Um, ehm, you know, dan, ehm, dat was, ik was best wel tevreden. En dat heeft mij een beetje gewoon... Eh, drive gegeven om, om verder door te gaan, als het ware. Ja. Dus daardoor dit jaar de, de, de volgende album, eh, singles. Eh, je, je hebt nu tweede single uit dit jaar? Of is het de eerste single? Ik denk de eerste single dit jaar. Dit jaar de eerste, ja. ja. Dat is, dat, is dus mee en dan hebben Ola Vola. Ola yes. Zie, hij zegt het alsof hij als het jaren kent. Ja, <laughs> ja maar de Spanjaarden die zeggen die, die, die H kunnen ze volgens mij ook niet helemaal oh. uitspreken. want het zijn net Fransen. Ja. die hebben ja, Fransen die hebben het altijd over de stomme H. Nou ja, die, die kunnen dat ook, niet. Dus, ja. ja, dus eh, de, en voor die Spanjolen geldt hetzelfde verhaal. Sorry. <laughs> maar goed. Maar goed. Ik ben ook bevriend eh, in de muziekwereld. Koen Alvarez, sorry dat ik eventjes zeg Spanjool. Maar dat, eh, het is Spanjaard. Ja, ja. dat, dat is een beetje... <laughs> dat vloepte er in één keer zo uit, denk ik ineens. maar Annemarie, jij hebt natuurlijk ook jouw werk bij hetzelfde label waar hij zijn materiaal op uitbrengt. Zeker, ja, natuurlijk. Is dat een eh, eh, prettige bijkomstigheid dat, eh, dat jullie met elkaar samenwerken... en dat je dan op een gegeven moment ook zelf denkt... Hey, ik kan bij Luke even aan kloppen en zeggen van... nou, kan je dit uitbrengen? Dat is hartstikke fijn. Ja. Ehm, even over jou, want je hebt dus die ene single heb je al uitgebracht. Ehm, komt daar nog, komen daar nog meer dingen nog bij van jouw kant uit? Eh, van die album? Nee, van, van Annemarie. Uh, oh, van Anne Ja, ja. we zijn, zitten nu aan te werken aan een nieuwe single. Eh, ja, we yeah, de laatste single uit in mei en dan de nieuwe single, daar zijn we nog mee bezig. Dus ik denk in, in september, oktober kom, komt het uit. Ehm, we hebben het op stop gezet, want we hebben volgende maand een singer-songwriter avond mhm. gepland. Eh, als mensen geïnteresseerd eh, zijn, kunnen ze eh, ons vinden op uh, of Chocolatebox Records of <laughs> ah, la Music.com. la, al bekende dingen. ja, la la, la, la, dan ga je al... Dat is het volgende bruggetje alweer. Ja, ga maar door. <laughs> maar in ieder geval, dat, dat doen we dan samen met twee andere singer-songwriters volgende maand. En dan gaan we echt de inzetten dan weer voor de, voor de volgende single voor Annemarie. En die volgende album van mij. Van oh, oh, dus, eigenlijk nog twee albums dus, on the shelf, zeg maar, zit, wachtend om, om erbij te komen. Het gaat maar door eh, bij jou en in ik, ik zit niet, Nee, ik zit niet eh, met... Eh, even te wachten op de volgende ding. Daar, komen veel te veel dingen uit mijn hoofd. Ja. Um, ehm, Annemarie, hij kondigt het al aan. La la la la la. Maar ik heb het over la la la lab. La la dat is van iemand die ik ook goed ken. Dat is Ganna. Ganna van dat Riet want daar had jij eh, iets eh, mee te vieren, geloof ik. Eh, met al jouw collega-songwriters die daaraan mee hadden gedaan, toch? Ja, nou dat ik zelf de, de songwriteropleiding van Ganna heb gedaan... dat is alweer jaren geleden. Ja. maar Ganna heeft mij wel op het songwrite-spoor gezet... Ja. waar ik ontzettend blij mee was. Ja. En omdat ik daarnaast ook een lespraktijk heb als zangdocent geef ik tegenwoordig ook de dagen over zangtechniek eh, aan de studenten van La La Lab. Aha, eh, dus-, dus-, dus, dus, dat was de eh, foto die je zo. Ja, ja, dus het mes snijdt aan twee kanten. dus jij bent door Ghana nu gevraagd meer voor, het, voor de stem in, in dit geval. Precies, ja. Ah, dat, is, dat is wel een leuke aanvulling. Ja, dus ik ben nu betrokken als docent bij haar songwriter opleiding. Ja. Ja. Eh, ja, want ik zag die foto en ik denk, verrek, dat uh, eh, hebt Dat, eh, en toen zag ik ook inderdaad gaan er zelf er ook op staan. Dus, hoe lang is dat geleden dat dat fotootje hier... niet zo lang geleden, denk dat ik. ik zelf de opleiding nee, deed? Nee, dat, ik heb het over dat fotootje. Wat, die foto die is van een vorige maand. Zie je? Ja, ja, niet... ja, toen had een hele groep songwriters had hun eindconcert in de Sinatol in Amsterdam. Mhm. En daar was ik bij. Ja. Eh, en, en die opleiding, eh, want eh, dat is die andere, dat andere antwoord wat, wat je wilde geven. Want hoe lang is dat geleden dan? Ja, dat ik denk 2019, zes jaar geleden. Maar nou, het is al wat tijdje terug. Zes, zeven jaar ja, geleden. Eigenlijk vanwege de, ja. ja door dat. Er was iemand ook in jouw les en jij was op zoek naar iemand die je eh, kon helpen met de Engels. Ja, zo ben ik ook weer bij Luke terechtgekomen ah, inderdaad. Omdat ik ja, toen in die songwriter club zat en ik zeg... ik zoek eigenlijk iemand om mijn Engelstalige teksten te checken. En het, liefst, het liefst iemand uit Engeland. <laughs> Ja, eh, dus het trok gewoon natuurlijk dat laadje open... en die zei van, oh, volgens mij moet je bij Luc Nijman weten. Dat, uh, ja, de, de, grote Engelsman, de singer-songwriter uit Engeland. Ja, ja, want, jij kent gewoon natuurlijk ook. Ja, ja ik ken Ghana van, eh, van de Naughties, van eh, de Zero's. Ehm, van zij was, eh, is maar een geweldig singer-songwriter. Ja, is ook. En er was een grote singer-songwriter scene, zoals jij dat. ik, ik ken jou daarvan, van dat moment. Ja, um, ehm, nou, en Rol Halfheid van ons, die exact. een weekje of wat geleden nog weer met Gerard Huizenveld de... hier, over die tips. Die is hier nog geweest Kijk in juni. Dus. Ja. Ja. Ik, heb, ik heb hem eh, bij mij thuis gehad vorige week met eh, een nieuwe nummer te spelen, dus eh, op te nemen. Wie? Dus, Row Half Halfheid? Of, Row, Half Halfheid, ja. Oké, oké. Dus, dus, het is allemaal Keep You in the Family. Ja, want hij heeft nog iets geappt, Ro, want dan, dan moet ik het ook even over hebben. Want dat, dat heeft 10 songs bij Jerry Spurlock. Die appte hij mij Vandaag geloof ik nog. Vandaag? Ja, eigenlijk, ik, hij zegt veel plezier met Luc Nijman. Maar ja, hij is hier ook een, eh, een, paar keer geweest natuurlijk. Ja. Ehm, maar eh, dat, op dat album, eh, wat heb jij daarmee met dat album? Met, met zijn album? Nee, ehm, ik heb eigenlijk een paar nummers gespeeld met de piano. Ja. Oh, dat was Dus ik zit op de album en ze hebben mij gevraagd om vanavond te spelen. Maar ik zeg van, sorry jongens, ik zit op radio met Jaap. <laughs> dus, <laughs> ach. Ja dus dat is een beetje, een beetje, een, beetje, het eh, verhaal. Goed, eh, we draaien nog twee nummers en dan eh, is het zover. Dan gaan wij wat oh. laten horen, want dat is wel de bedoeling. Want er moet natuurlijk, ondanks dat jullie in die lege stoelen zitten... wel gewerkt worden vanavond. Dus, dus wat dat gaat, helemaal goed. Kijk, dit is al de, de inleiding. de inleiding. Maar dat gaan we straks allemaal meemaken. Want ik heb het lijstje hier ook. Want dat fotootje wat Leon in de appgroep heeft... ja, dat heb ik even overboord gegooid. Dus ik, ik heb even alles op zitten zoeken. Dus wel keurig netjes uitgeschreven. Eh, maar even goed, eh, dank hoor eh, Leon. Want daardoor heb ik het dan weer netjes hier de administratie op orde gekregen. The Sign of Leah. want die heeft de afgelopen week ook weer een single uitgebracht. En dat is dit nummer geworden. En dat nummer dat heet Conquer Your Soul. weer een beetje op mijn sodemiet Dat er hier ergens een een of andere ventilator eh, achter eh, staat. Eh. Ja, we moeten het toch een beetje cool houden. Ik moet het hoofd een beetje erbij houden. Dus wat dat gaat helemaal goed. Ehm, dit was High on Shy. En dat heeft ook weer te maken met iets wat eraan zit te komen. Want haar nieuwe single, die gaat er ook binnenkort bij komen. Dat heet Don't Sugarcoat It. En wat ook heel bijzonder is, zij komt samen met Samira op 31 juli... als wij eh, de 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf hebben... als studiogasten naar de studio. Dus eh, dan hoeven er geen camera's, dat, dat hoeft allemaal niet... want eh, we maken er dan een soort van podcast van. Zo werkt dat, ja. Ehm, goed, het moment is daar. dit is... Ja, ja, ja, ja. Oh, weer, jij doet even het geluid van de ventilator. dit is, zit, nu niet alles... Uh... Want er gaat hier iemand eh, of volledig eh, in de stress eh, schieten... als er ergens iets met ventilatoren is te wapperen. Dus lijkt me niet verstandig. <laughs> Goed. we beginnen met het eerste nummer. En dat is ja, meteen ook een hele goeie. Want dat heeft alles te maken met, met dat album You Will Survive. Why can't we be friends? Why can't we be friends? Why can't we be friends? You're walking out the door. You say it's forevermore. Well, my heart is breaking on the floor. Why can't we be friends? Cause I love you too much for that Why can't we be friends? Cause I love you too much for that Why can't we be friends? Cause I love you too much for that Why can't we be friends? You said it's never gonna be don't love me. What about the times we felt so free? Whoa, she said, well, that don't mean nothing to me. Whoa, I'm feeling like this, tears streaming all over my face. Why can't we be friends? Well, I love you too much for that why can't we be friends? Cause I love you too much for that. Why can't we be friends? I said I love you too much for that. Why can't we be friends? you too much for that. She said, now why can't we be friends? She said, I love you too much for that. Why can't we be friends? I said, I love you too much for that. Oh, why can't we be friends? als eh, de heer eh, Pepe Fischer dan zou zeggen... beschaafd jazzapplausje klinkt door de studio. Dus eh, bij deze dan ook klinkt hij ook weer. Ehm, want we gaan weer verder. Dat is toch wel weer echt een beetje een blast of the past. <laughs> ja, ja, ook hier, want het is ook een, een wat ouder nummer. Want van wanneer dateert dit nummer eigenlijk, Luc? Die is van 1988. Zo ver Jij wist zelfs niet dat het zo oud was. maar ik heb hem eh. op mijn 18e geschreven. Jij? Of 19 e ah. of zo, ja. Ah, eh, dat is een beetje vergelijkbaar eh, met uh, Dolce Berlinger... Die, die, we eerder in de, het eerste uur hebben laten horen. Want die is oh op dit moment 18. En dat is dus Dolce, als je toevallig zit te luisteren... en je hoort van Ome Luc Nijman. <laughs> Ooi, oi. <laughs> Dat voor je hebt ook voor, op zijn 18e, dus eh, dan uh, weet je ongeveer eh, van welk bouwjaar die ja, precies, ik ben eeuwig Want het 1988 uh, zeg je net, hè, dat, nou, dan is het voor de snelle rekenaars er wel uit, de eh, eh, dat het ongeveer, eh, dat het, nou, dan <laughs> kom je wel aardig in de buurt van mijn leeftijd zo'n beetje. Ja. goed. <laughs> Je ziet er zo jong uit, ja. Ja, dank je. Jij ook Ja, dank je. Ja, Dank je ja. Laten we dan toch, toch even... Oké, laten we de muziek spelen. inderdaad. Dit is Love in Blue, mensen. <laughs> This love is nothing like the sun. This love is nothing like the moon. This love is nothing like the universe. I give you love in blue. love casts no shadows on the meek. Love casts no shadows on the poor. Love casts no shadows on the wealthy. Love casts no shadow behind closed doors. Hell hath no fury anymore. This love cannot be bought. This love cannot be sold this love's worth more than gold. This love comes from the soul. Love casts no shadows on the meek. Love casts no shadows on the poor. cast no shadows on the wealthy. Love casts no shadows behind closed doors. Hell hath no fury anymore. hier eh, heel opvallend is de stem. Want ik heb je wel eens vergeleken met David Sylvian. Weet je oh, nog? ja, daar heb ik je ook nog wel eens een paar keer mee eh, vergeleken. En eh, dat kwam toch wel hier heel erg duidelijk wel in uit. voor, die, voor die mensen die weten wie is David Sylvian. Dat was de frontman van Japan, mensen. Dat is ook alweer van een mensenheugenis terug. Praten we over begin jaren tachtig. Want dat was een beetje ook dat ik Japan eh, heel erg eh, goed vond. Ja. Ja, hij heeft Dan hebben wij wel iets verraden over onze leeftijden. <laughs> Terwijl we er toch heel goed over uh, uitzagen. Dat hadden we net geconstateerd. Dat zei jij over mij en ik over jou. Dus gaat, we gaan zo dadelijk nog twee nummers horen. Maar eerst even twee nummers uit de toverdoos. Want er zit ene W. Sans zit mee te luisteren. Dus die eh, moeten we dan ook even weer bedienen. Komt trouwens eh, wel twee keer uit Zandvoort, eh, beste Walter. Dus we gaan dit ook meteen even doen. Dit is Sint Pop. Ik zei vorige week, je moet niet denken aan die man met die mijter. Dus dat, want dat is het niet. de Sint Pop tegenwoordig gemaakt door Wendy Moore. En dat is het titelnummer van, het, van de EP die ze paar weken geleden alweer heeft... Uh, nee, vorige week. Twee weken terug. Eh, hij heeft uitgebracht. En het nummer dat heet Tingle Wiring. It's my iris sister red dark circles underneath my eyes. Full of dread being said is a virus that I spread. All the hurdles that I jump to high. I do it to myself, I refuse to get help. Secretly find comfort in the dark. I do it to myself. I refuse to get help. Now I trip out, just gonna leave a mark. All my friends, they wonder where I've been. Ring my eyes, guess I disappeared again. The concept of time slipped my mind, and now I'm spiraling. Oh, why does my brain have such tangled wiring? by as we speak. Like a ghost, I glows, turn it off to stay afloat. How does this keep happening to me? I do it to myself, I refuse to get help. Now I trip, I just gonna leave a mark. to me to touch and. something to hold on to. The warm breeze whistling in the wires, remembering towns I passed through. Back when the distant music played, and dreams were gonna come true. Before all that has transpired. paid my due. flaking veins, signs not speaking like they used to. Free from the pool of past desires, I watch the shadows of the clouds move in a lazy stillness that contains every summer of a lost youth and all. and every zo zitten er eh, gewoon even weer eh, twee dingen uit eh, deze fijne plaats waar dit radioprogramma in elkaar gezet wordt. Namelijk is antwoord. Namelijk Wendy Moore, vorige week nog te gast. met Tangled Wiring. die heeft ze nog niet om weten te zetten naar de akoestische versie. En voor zover ik het weet heeft Ruud dat wel gedaan met dit nummer. met Feeling Alright. En ook hij komt eh, uit dit dorp. Tenminste, hij woont hier. Eh, hij komt oorspronkelijk ergens anders vandaan. Uit Alphen aan de Rijn. Daar komt hij echt vandaan. Maar hij woont hier alweer ruim 30 jaar inmiddels in Zandvoort. Het is weer zover. We gaan eh, naar Luc en Annemarie luisteren. Want het volgende nummer... En dat is typisch iets voor een Brit om dit helemaal anders in te delen. nee, hij houdt niet van Londen. nee. nee, nee. nee hij zegt gewoon Damn, I love Amsterdam. <laughs> Damn, I love Amsterdam. Man, I love Amsterdam. York City, so cruel and so pretty, keeps me up night and day. But I say, man, I love Amsterdam. Riding around in it, man, I love Amsterdam. A London town, so tall and so proud A beautiful lady I know But I gotta go, damn, back to Amsterdam Man, I love Amsterdam Ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba. and gay Perry, so wild and free, it's got nothing for me. I'd rather stay where I am, here in Amsterdam. Man, I love Amsterdam. Riding around in it, Berlin, oh, since the fall of the wall. No, that's the wrong chorus, so I'll sing it again, yeah. Tokyo, always on the go. She says, Come and play, but I say, No, no, I gotta go back to Amsterdam. Man, I love Amsterdam. Since the fall of the wall, it's got it all. But in this old town, I know I've found a pearl in a clam. It makes me feel who I am here in Amsterdam. Man, I love Amsterdam. Riding around in it. Man, I love Amsterdam. was ook ergens, eh, ergens in het nummer, ergens ook Dem? Maar goed, uh, <laughs> ik heb het er even uitgeknipt hoor. Damn, maar vergat ook nou, <laughs> ja, ja. Damn Ja, maar goed, maakt niet uit. Eh, het is, een leuke versie geworden. Vooral straks als we dit weer ergens terugvinden in een samenvatting... Oh ja. Het, me meesterbrein zit aan de andere kant daar, eh, eh, Leon. Dus die, eh, die haalt dit er feilloos uit. Dus dat, <laughs> dat, dat, is wel... Uitknippen. Zo. Ja, <laughs> zo. Tjok, tjok, tjok, Nee. Maar we hebben er nog één. En dat is... Die heb ik ook wel eens laten horen hier in deze uitzending. Maar dan de echte albumversie. Maar nu horen we hem hier in deze luie stoelversie. En dat is Sober. Sober. Shake a plastic hand Paint a perfect smile Talk a bit too loud Just going through the motions Drink a little wine Have a little laugh Sign an autograph just going through the motions. Ooh. but now I'm sober. Je krijgt hier ook eh, absoluut het bluesgevoel bij, eerlijk gezegd. oh, blues. Ja, dat zit... Uh, van de blues. Ja, en als je van Amsterdam houdt, dan eh, past dit nummer natuurlijk daar ook nog wel een klein beetje bij. Want ik zie je dan zo slenteren over die grachten. En, ja, ja. ja. ja. Dus, dit is me helemaal... kan niet genoeg gewoon krijgen. Ja, Denk het ook niet, nee. we gaan op naar het einde van, van dit uur. Want we, we zitten alweer een beetje aan die tijd inmiddels. Eh, dat is voor Annemarie weer heel belangrijk. Want ja, eh, de Lala Lab, eh, die krijgt nu gestalte. Want het is wel een wat oude nummer weer van, van Ghana. Maar ik zat eventjes er doorheen te gaan bij het album... wat ze inmiddels alweer twaalf jaar geleden heeft uitgebracht. En waar ik toen bij was in de Paradiso Bovenzaal. En dat is meteen ook het openingsnummer van dat album. En dat nummer dat heet Run Home. Hier is Ghana. City lights shining care about what's going on a million miles from anywhere. you're ever gone when you take me there, I'm unaware of all that's going on. At the end of the day, it's us two. Girl, you trust me, baby, I trust you. Cause don't nobody know what we've been through, so it's all on me to be there for you. Time stands still when I look in your eyes, heartbeat loud like a drum in the sky. I want you, baby, no reason to lie. Underneath the stars, just you and I. I give enough, you're wanting more. Open up, leave me at the doors. I like the feeling, can't ignore. Rushing like waves on a golden shore. Time stands still when I'm with you, baby, I get chills. I think I like the feeling. Time stands still when I'm with you, baby, I I get chills. I think I like the feeling time stand still. When I'm with you, baby, I get chills. I think I like the feeling time stand still. When I'm with you, baby, I get chills. I think I like the feeling. van Dizzy Panda. Eh, vorige week heb ik hem ook al eh, laten horen. En daarvoor hoorde je Run Home van uh, eh, Ghana... die inmiddels alweer van dat album Syrup and Rain afkomstig is. Dat, dat nummer, Run Home. Dat is het eerste nummer wat je hebt kunnen horen. kwam net een bericht tegen dat collega Maarten van Duim kampt... met de naweeën van een griep. Maar komende zaterdag heeft hij eh, eh, deze man in de studio. Dus ik ga daar even gewoon ongegeneerd reclame voor maken. Bij RPL Woede, is dat te horen. Komt heel mooi uit, want het is een opname bij datzelfde programma. Live podium 1071. En dat nummer heeft Tuskhead ook uitgebracht. Het nummer heet I Guess. Tot aan het einde van dit tweede uur. I wanna sail away with you Take the river, take places that we never knew. When we meet, it feels like home, safe and sound, safe and warm.